Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er is vannacht opnieuw te weinig plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo'n 100 asielzoekers worden daarom opgevangen in een sporthal in Valtermond in Drenthe. Daar is voor één nacht plek voor de asielzoekers die anders buiten hadden moeten slapen. Het Rode Kruis heeft de sporthal ingericht met veldbedden. Ook gisteren was het te vol in Ter Apel. Toen werd een aantal mensen opgevangen in een sporthal in Stadskanaal. De Amerikaanse rapper Diddy blijft voorlopig vastzitten. Hij werd gisteren aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Volgens de rechter is het vluchtrisico van de man te groot... en daarom moet hij zijn strafzaak uitzitten in de cel. Diddy's echte naam is Sean Combs. In de jaren 90 werd hij bekend onder de naam Puff Daddy. Volgens de aanklacht veranderde hij zijn zaakimperium in een criminele onderneming. Diddy zou vrouwen hebben mishandeld en hebben bedreigd met vuurwapens. Een advocaat uit Schiedam is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De advocaat had een cliënt die werd verdacht van een drugsdelict. Toen die werd verhoord, luisterde de advocaat telefonisch mee vanuit zijn kantoor... vanwege de coronabeperkingen die toen golden. Hij liet een andere cliënt, die belang had bij de informatie, tegen de regels in, meeluisteren. Volgens de rechtbank schond de advocaat bewust zijn beroepsgeheim... en faciliteerde hij de georganiseerde drugscriminaliteit. En PSV heeft in de eerste speelronde van de Champions League verloren van Juventus. In Turijn werd het 3-1 voor de Italianen. PSV kreeg nauwelijks kansen en wist pas in de extra tijd de eer te redden. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. In Enschede versloeg FC Twente Heerenveen met 2-0. En het weer vannacht bewolkt en kans op nevel. Het koelt af tot zo'n 12 graden. In de ochtend trekt de bewolking weg en wordt het steeds zonniger. Daarna wordt het warm voor de tijd van het jaar. Van 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden van het land.